Raymond Seré met het nms journaal De Nederlandse B waarschuwt voor een nieuwe manier van diefstal. Bij het zogenoemde cash trapping plaatsen criminelen een plaatje voor de geldsleuf van de geldautomaat. Er kunnen dan geen biljetten uitkomen en mensen denken vaak dat de automaat stuk is. Zodra het slachtoffer is weggelopen halen de criminelen het plaatje weg en pakken het geld. Volgens de NVB is deze manier van diefstal al een paar keer voorgekomen. Het gaat vaak om criminele bedders uit Oost-Europa die op deze techniek zijn overgestapt nu het skimmen steeds lastiger wordt. De NVB raadt mensen aan om bij de automaat te blijven als er geen geld uitkomt en ter plekke de bank of de politie te bellen. De supportersvereniging van Ajax spant een rechtszaak aan tegen de KNVB. De supporters willen geld terug voor het kaartje dat ze hadden gekocht voor de gestaakte bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ. De KNVB bepaalde eerder deze week dat de wedstrijd moet worden overgespeeld zonder publiek. Mensen die een kaartje hadden zijn volgens de algemene voorwaarden hun geld kwijt. De supportersvereniging vindt dat de fans nu twee keer gestraft worden. Eerst werd de wedstrijd na ruim een half uur gestaakt en nu is het kaartje ook niet meer geldig. De vereniging wil van de rechter weten of dit zomaar kan. De Koerdische terreurbeweging PKK heeft Koerden in het oosten van Turkije opgeroepen om in opstand te komen. Volgens de PKK heeft het Turkse leger een massamoord gepleegd. Het leger bestookte een groep smokkelaars in Koerdistan omdat het dacht dat het militanten van de PKK waren. De Turkse autoriteiten hebben toegegeven dat bij de luchtaanval 35 onschuldige burgers zijn gedood. Gisteren demonstreerden zo'n 2000 woedende Koerden in het centrum van Istanbul. Koerdische jongeren gooiden stenen naar de politie. Die zetten traangas en een waterkanon in. Het weer geleidelijk minder buien, vanmiddag droog en geregeld zon, later weer regen.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 She was with another man. But I won't lose no sleep on that, cause I've got a plan. You're beautiful. Wens jullie allemaal fijne dagen en een...